NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Burgemeester Jacobs van Helmond heeft zijn taken voorlopig neergelegd... omdat hij en zijn gezin ernstig zijn bedreigd. Hij wordt persoonlijk beveiligd en bij zijn huis staat een politiepost. Volgens de gemeente heeft de bedreiging te maken met het drugsgeweld in Helmond. In een koffieshop werden eerder dit jaar twee handgranaten naar binnen gegooid. De koffieshop is dicht en de gemeente overweegt de vergunning in te trekken. Bij het Korps Brabant Noord hebben nog eens vier politiemensen onbevoegd gewerkt als hulpofficier van justitie. In april werd bekend dat er twee mensen zonder geldige papieren werkten als hulpofficier. Hulpofficieren hebben bijzondere bevoegdheden zoals het opsluiten van verdachten of het doen van huiszoeking. De betrokkenen krijgen vermoedelijk een disciplinaire straf. Vervoersbedrijf Connection heeft grote problemen met de OV-chipkaart voor studenten. Normaal checken de studenten gratis in, maar nu blijkt dat er toch geld van een chipkaart wordt afgeschreven. Ook de dochterondernemingen GVU in de regio Utrecht en Hermes in Zuidoost-Nederland hebben problemen. Connection adviseert studenten om vandaag niet in te checken en de OV-chipkaart aan de buschauffeur te laten zien. In het Rosa Spierhuis in Laren is de acteur Ton Kuil overleden. Hij werd landelijk bekend van zijn rollen in tv-series naar de boeken van Couperus, zoals De Stille Kracht en De Kleine Zielen. Ton Kuil speelde verder veel klassieke stukken, maar ook blijspelen en musicals. Hij is 89 jaar geworden. Crematoria moeten geen kisten van karton of wol meer accepteren. Dat adviseert een landelijke vereniging van crematoria. Zulke kisten vliegen soms in brand als ze nog maar voor een deel in de oven zijn geschoven. Dat is gevaarlijk voor omstanders en technische installaties. De kisten van wol of karton zijn populair geworden omdat ze milieuvriendelijk zijn. Dan het weer. Vanavond in het zuiden wat lichte sneeuw. Vannacht in het hele land sneeuw met uitzondering van het uiterste noorden.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 het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.